8 uur. moet met het NWS Journaal. De Britse Lagerhuis stemt vandaag over een wetsvoorstel dat een no-deal brexit verbiedt... en om uitstel vraagt van de brexit tot eind januari. Dat is het gevolg van een nederlaag voor premier Johnson gisteravond in het parlement. De Britse premier wil nieuwe verkiezingen als de wet vandaag wordt aangenomen... maar daarvoor heeft hij wel een tweederde meerderheid in het Lagerhuis nodig. Een kinderopvangorganisatie eist 10.000 euro's van de fabrikant van de stint... vanwege het inhuren van vervangend vervoer... en het veiliger maken van de elektrische bolderkar, schrijft het AD. Volgens de krant is het voor het eerst dat de fabrikant wordt aangeklaagd... in een civiele rechtszaak. Andere kinderopvangorganisaties zouden overwegen... om samen een claim in te dienen bij de stintfabrikant. De stint werd verboden na het dodelijk ongeluk in Os... waarbij vier kinderen omkwamen. Bij de explosie in een aantal huizen in Antwerpen gisteren... is een vrouw van 87 omgekomen. Ze werd vannacht onder het puin gevonden... en was de enige die nog werd vermist. Drie anderen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Waarschijnlijk was een gaslek de oorzaak van de explosie in Antwerpen. Het KLM grondpersoneel ligt de komende twee uur opnieuw het werk neer voor meer salaris. Zes vluchten zijn uit voorzorg geannuleerd. En voor reizigers op Europese vluchten is het niet mogelijk om ruim bagage mee te nemen. Afgelopen maandag werd er ook al gestaakt. Toen moesten 56 vluchten worden geschrapt. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben ook de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK gewonnen. In Heerenveen werd Turkije met 3-0 verslagen... door doelpunten van Van der Gacht, Van der Donk en Spitsen. Vrijdag wonnen de vrouwen al van Estland met 7-0... en door deze twee overwinningen staat Nederland op doelsaldo nu bovenaan in de pool. Het weer nog, in het oosten eerst nog even wat zon. Verder is het vandaag bewolkt en regenachtig... met een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. De komende dagen is het wisselvallig en een stuk frisser dan vandaag.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 Het is 4 september, 5 over 8. Nog 242 dagen tot de Formule 1. En ik ben tot 10 uur bij je. Mijn naam is Walter Sands. En we hebben allemaal lekkere oude en nieuwe muziek vanochtend voor je. Goedemorgen. Jason Mraz. En eh, ja, het is woensdag. We gaan eh, de, de, week door het midden nog even. En het is, eh, het weer weekend. Tenminste, het duurt nog een paar dagen. Kunnen Williams heeft er al zin in.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 Time for Saturday to begin. Gonna get out I'm gonna party. Telephone all of my friends. Money's looking good and I'm ready. all day polishing my bins get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait, I can't wait for Saturday to Come on. Come on. It's the end of the week and I'm out on the street trying to find something to get into, get into. Cause I got to get down, down, down, down, down. I can't stay at home. Got to get out and hear me some music. Saturday. Don't you know? Here I come, here I come. You work yourself so hard all week long. Now it's time that you get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait, I can't wait for Saturday to begin. can't wait. Down Been down night. Saturday, I can't wait. Getting down on Saturday. Saturday. let my hair down gradually. I know you feel me, enough to make you wanna black out. Open toe shoes, toe ring, held in the leather back out.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 Saturday, feeling right. Saturday, I'm Gotta down get down, tonight. Down, what? Down, Saturday, get down. feeling right. Oh, Saturday, yeah. down tonight. Oh, yeah. Uh, oh, Saturday, yeah. Tonight. Uh, oh, Saturday, I'm feeling right. What? Saturday, I'm getting down what? wait. Get down, get down tonight. Uh, Saturday, I'm feeling right. What? I'm gonna party is nog lang geen Saturday, eh, helaas voor deze goede man. Maar eh, ja, het is, het is woensdag. Het is 11 over 8 hier bij ZFM. We hebben de lichten aan in de studio. Het is, eh, het is donker buiten. Het is, het is 15 graden. Vorige week stond ik hier in mijn korte broek... en vanochtend met jas en <laughs> trui naar de studio.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 Show me easy, show me honey. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Ja, dat was met Dusa en daarvoor hoorde je Kovacs. En Kovacs treedt op in, het, uh, in de Philomie, Philharmonie in, uh, in Haarlem eh, op 19 september. Dus uh, ga daarheen als je, als je kunt. Het is echt, echt, echt goed. We gaan door met, uh, met Amy Winehouse. Tears dry on their own. Tijd geleden al, maar het blijft zo mooi. 18 over 8 hier bij ZFM. It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I have no capacity Even if I stop wanting you, and perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He Truckers ain't no regrets, and no emotional debt. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, The shadow covers me. dat was Amy Winehouse. En eh, wij gaan gewoon door met, eh, met Bill Withers. A lovely day. Je hoort hem al een beetje op de achtergrond. en het wordt natuurlijk gewoon een goede dag. Hier in Zandvoort bij ZFM. De hele dag zijn we bij je. Tot en met eh, vanavond 12. En dan gaan we zelfs in de nacht nog door. Dus we zijn er altijd. ZFM Zandvoort. Goedemorgen. And the sunlight hurts my eyes wanna love bears heavy on my mind.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 Just one look at you, and I know it's gone. half negen hier bij ZFM met Bill Withers. De man die eigenlijk ontwerper is en ook het toilet van de Boeing 747 ontworpen heeft. Wij gaan door met DJ Snake en ik kijk ondertussen even op de flits en het is heel erg druk op de weg. Als je, als je Zandvoort uitgaat, Heemstede staat vast, Haarlem uit staat vast richting eh, A200, de A9. Als je Haarlem uitgaat, ook even wachten. Dus Doe rustig aan. Wij hebben bereik met onze zender tot de IKEA in Haarlem.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 Cuando lo mueves, me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato get hot. hot. Your body on top, top. Kiss me up, up. Wanna lip lock, lock. Party won't stop, stop. And it's four o'clock, clock. Iced out watch. Ice. I can get you one. Yeah. Tell your best friend she get one, she get one. Girls when I have fun, I'm who they run to. Move, move. Your body know you want to. One, two, baby I want you. Cute face, low waist. Yeah. Move to the base. That ass need a seat. You can sit on me. That's my old girl. Yeah. She an antique. You got that new body. Yeah you are art piece. You like salsa? Yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente, caliente. Caliente, Tú caliente. Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Ya le mueve la cadera como lo hacía Selena. Tú no tienes ataduras, vamos rompe la cadena. snake. Chibavi man, Latino gang, Tiger. Nou, hij kondigt hem zelf al af, DJ Snake. Drie voor half negen hier bij ZFM. En rond die tijd draai ik meestal een, een lokaal artiest. Wat ik nu doe, ik draai een artiest die vorig weekend lokaal hier was. En dat is Thomas Berger. En eh, hij zegt het zelf ook. Met en ook ik ben te horen op ZFM. Ooit zei iemand tegen mij, soms komt iemand te dichtbij. Ik dacht altijd bij mezelf, weet ik. Jij was groot en ik was klein, voelt het goed om jou te zijn. Vreemd, ik denk weer bij mezelf, dat weet ik. Je omdat je weet dat je mij hebt verwond. Zonder moeite van daar waar jij stond, want dat maakt het gemakkelijk ook voor mij. Want dan kan ik ook. Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Michael Jackson met die enorme hit Billie Jean. En waar je volgens mij ook ter wereld komt, iedereen kent dit liedje. Wij gaan door hier bij ZFM om 6 minuten over half negen... met een gloednieuwe plaat, de gloednieuwe Ariana Grande... met Boyfriend en een heel raar intro. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no proof. too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah. I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend, boyfriend, and I ain't your girlfriend, girlfriend. But you don't want me to say nobody else, and I don't want you to say nobody. But you ain't my you, but I can't be with you Cause I got issues, yeah, on the surface Seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fun go Try to open dat is Ariana Grande met die gloednieuwe plaat van haar. En we blijven bij de boyfriend, girlfriend. Dit is Girlfriend van Christina and the Queens. Het is 20 voor 9. ZFM. Fliek, pak in de chicken. dit skin. for no reason. Boys are loading their arms, girl gasping with envy. F F -f -f they me mimicking endlessly. Same as anything, small lumps on my jaw. For lusting after is the usual sure. May your girl come, dirty day under the spur. F -f Fingers, and angry listen, come touch your good then girlfriend like a girl fame in the lake. Let's see now how fast you're breathing and how long this will take. Cause you used to pass by me, think they are baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in sweat in the morning. I muscled in, for I wanted to hold him. Then travel to let those bird dogs rage through. For fuck is me if you, fuck is you now. Girl. dat toch charmant als Françaises dus Engels zingen. En wie dat ook heel goed kon, dat is Charlotte Gainsbourg... de dochter van Serge Gainsbourg, grote acteur, zanger, wat deed hij niet allemaal. En zij heeft Hey Joe opnieuw opgenomen. En ja, sommigen zeggen daar moet je vanaf blijven. Ik weet het niet. Ik vind het wel bijzonder. En eh, ik zet aan het eind ook even een stukje van het origineel erbij. zeg jij maar. Nou? Glenn Boer of Jimi Hendrix, het origineel. Ja, eigenlijk weet ik het ook wel. We gaan door met gloednieuwe muziek. Echt gloednieuwe muziek. De nieuwe Michael Kiwanuka. Je hoort hem al. Money. Money. Het gaat maar door hier bij ZFM. Het is kwart voor negen geweest. Het is nog steeds eh, droog buiten. Al zie ik wel vanaf de kust steeds donkere wolken deze kant op komen. heart with million all around the world I'm spending when I feel ashamed. Spending cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. All money lies, it's no surprise we fight when money tries to ruin everything.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 Ik heb van mensen gehoord die er geweest zijn... dat Graceland op zich heel erg leuk is om te zien. Maar het ligt in een buitenwijk. Het is, uh, daaromheen is het heel toeristisch. En het is eigenlijk een, een wijkje van niks eh, buiten Memphis. Nou ja, dat terzijde. Wij gaan door met iets heel anders. En het muziekje wat je hoort op de achtergrond, dat is Easy. En dat hoor je tot de klok van 9 uur. En Easy komt uit een film die afgelopen jaar gedraaid is in de filmclub Simon van Kolm hier in, eh, in Zandvoort. En het bijzondere is dat die filmclub bestaat 25 jaar. En vanavond hebben ze weer hun eerste voorstelling. En vanavond begint dat 25e jaar. En, eh, en Thijs Okkersen, die dat, eh, die dat al 25 jaar doet... Die, die zal ook vanavond weer een inleiding geven. Dat doet hij altijd. Dat doet hij altijd heel erg leuk ook. En dan vertelt hij over van alles en nog wat wat met de films te maken heeft. En ook met zijn eigen ervaring in Hollywood en, in Berlijn en wat hij allemaal gedaan heeft. En eh, vanavond is er eh, een Franse film, Abou de Doua. Als ik het goed uitspreek, het gaat over een pianist. Eh, gemaakt door Ludovic Bernard, die schijnbaar ook acteur is geweest... samen met Scarlett Johansson en Lucy. En ja, ik kijk er naar uit. Het begint om half, half acht vanavond in het circus elke woensdagavond de filmclub Simon van Kolm. En de muziek die je hoort op de achtergrond is van Son Lux, is van Easy. En die komt uit een Duitse film. Liebe in den Gängen, afgelopen jaar. Hele leuke film. Speelde gewoon over twee mensen die verliefd werden in een grote groothandel. En bij dit muziekje moet je voorstellen... had je allemaal van die heftrucjes die eigenlijk een soort ballet met elkaar aangingen.